Renske van der Zallen met het NOS Journaal. De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... zegt dat Oekraïne welkom is in de EU. Tegen Euronews zei ze dat het land één van ons is geworden. Ook de Oekraïense president Zelensky meldt op Twitter... dat hij telefonisch heeft gesproken met von der Leyen over EU-lidmaatschap. Oekraïne heeft het schreven naar EU-lidmaatschap in de grondwet opgenomen. In 2014 sloot Oekraïne een associatieverdrag met de EU... wat onder meer heeft geleid tot visumvrij reizen en nauwere economische samenwerking. De onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne beginnen deze ochtend. Dat melden zowel Russische als Oekraïnse media. Het was volgens deze media de bedoeling dat de delegaties afgelopen avond al contact met elkaar hadden, maar dat bleek logistiek niet mogelijk. De gesprekken vinden plaats in Belarus. Volgens de Oekraïense president Zelensky zijn er voorafgaand aan de onderhandelingen geen voorwaarden gesteld. Hij klonk afgelopen dag sceptisch over de gesprekken. Het Oekraïense leger heeft een zware dag achter de rug, schrijft de leiding in een bericht op Facebook. De Russen zouden volgens hen alsmaar doorgaan met beschietingen van bijna alle richtingen. De legerleiding claimt zes Russische militaire kolonnes op verschillende plekken te hebben gebombardeerd. Ook wordt de verdediging van een stad ten zuidwesten van Kiev geroemd. Daar zouden meerdere aanvallen zijn afgeslagen. En bij protesten in Belarus tegen de oorlog in Oekraïne... zijn volgens een mensenrechtenorganisatie zeker 525 mensen opgepakt. Het grootste protest was in de hoofdstad Minsk... maar ook in andere delen van het land gingen mensen de straat op. Betogingen in Belarus worden doorgaans door de politie hard de kop ingedrukt.